Renate Kok met het NOS Journaal. Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels één aangifte gedaan. Waarschijnlijk volgen er later nog twee, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige maand startte de politie een onderzoek naar de man van 58. De afgelopen 35 jaar heeft hij zeker negen meisjes... tussen de 11 en de 18 jaar misbruikt... bij verschillende atletiekverenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag. Vermoedelijk heeft hij meer kinderen misbruikt. Tot nu toe was er geen aangifte tegen hem gedaan, daarom loopt hij nog vrij rond. Na een gaslek bij Fopak in Vlissingen zijn 60 mensen geëvacueerd. Ook zijn het voorzorg twee schepen en een naastgelegen bedrijf ontruimd. Bij het tankopslagbedrijf raakte vanmiddag een container lek tijdens het laden en lossen. De lekkage leidt tot stankoverlast. Er komen klachten binnen uit Middelburg, 8 kilometer verderop. Voor de omgeving zou de lekkage geen gevaar opleveren. Bij Vopak in Vlissingen wordt vloeibaar gas, LPG en chemisch gas opgeslagen. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Bouel. Haar moeder had jarenlange relatie met Albert. Bouel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afhaalrestaurant in Utrecht... moet zes jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 kreeg afgelopen zomer s'nachts ruzie... met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen. Hij sloeg de man twee keer tegen het hoofd... en die overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt. Lokaal kan er nog een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het een grijze dag en dan kan er vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. En de temperatuur ligt dan net boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte bus... en tussen Apkoude en knooppunt Holendrecht zorgt dat voor 5 minuten vertraging...